10 uur. Dit is Lieslot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal werklozen is in april verder gedaald. Er komen steeds meer mensen aan het werk... en het aantal mensen dat op straat komt te staan wordt snel kleiner. Volgens het CBS daalde het aantal werklozen in een maand tijd... met 7000 naar 456.000. Dat komt neer op 5,1 van de beroepsbevolking. Een jaar geleden waren er nog 116.000 werklozen meer... Vooral in de thuiszorg en in de bouw is het aantal nieuwe uitkeringen dit jaar hard gedaald. In de bankensector stijgt het aantal nieuwe uitkeringen. Voorlopig kan er nog met de Accept Giro worden betaald. Het was de bedoeling dat de kaart per 1 januari 2019 zou verdwijnen. Maar de koepel van banken, de betaalvereniging Nederland... heeft besloten de afschaffing voor onbepaalde tijd uit te stellen. Vooral ouderen gebruiken de Accept Giro nog vaak. En ook goede doelen doen dat. Die krijgen meer geld binnen als ze mensen een papieren Accept Giro sturen. Zo blijkt uit onderzoek. Vorig jaar waren nog werden nog 19 miljoen papieren acceptgiro's gebruikt. Zo'n 10% van alle acceptgiro's die werden betaald. De beveiliging in gevangenissen moet nog veel beter om smokkel tegen te gaan. Nog te vaak hebben gevangenen mobieltjes en drugs in hun cel, concludeert de Inspectie voor Veiligheid en Justitie. Uit documenten van de dienst justitiële inrichtingen bleek vorig jaar ook al dat er tussen 2012 en 2016 steeds meer smokkelwaar in cellen terecht kwam. Cellen worden niet stelselmatig gecontroleerd, zo blijkt uit het nieuwe inspectierapport. De inspectie adviseert meer te investeren in nieuwe technologie. Ook moeten medewerkers intern meer communiceren over manieren van smokkelen. Het weer bewolkt en buien. In het westen wordt het geleidelijk droog en is er soms zon. In het oosten blijft het regenen. Het wordt 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Files in de Randstad nog op taal 15 van Nijmegen naar Gorkum bij Echtelt 3 kilometer, vertraging zo'n 10 minuten. Na 15 Nijmegen richting Rotterdam bij Harningsveld-Giessendam 8 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook staat dicht. Vertraging ruim drie kwartier. Na 20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht. 6 kilometer na een ongeluk. Daar is de vertraging ruim 10 minuten. Na 27 vanuit Gorkum naar Utrecht. Bij knooppunt Everdingen 5 kilometer. En vanuit Almere naar Utrecht op de 27 bij Hilversum 2 kilometer. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. De A28 Zwolle richting Utrecht bij knooppunt het Hoevelaken 10 kilometer na een ongeluk.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 Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains, in New York's wide awake. way. first let's see the West End.